Jan van der Putten bij het NOS-journaal. Het kabinet en vijf partijen zijn het eens geworden over de toekomstplannen voor de zorg. Er zijn afspraken gemaakt tussen minister Schippers, de coalitie en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Dat gebeurde na topoverleg met premier Rutte en vicepremier Ascher. Gistermiddag leken de gesprekken vast te lopen op de eis van de ChristenUnie en SGP dat patiënten zelf moeten kunnen kiezen door wie ze worden behandeld. Schippers heeft naar eigen zeggen vertrouwen dat er een goede balans wordt gevonden tussen de keuzevrijheid en het terugbrengen van de kosten. De zorgplannen moeten een besparing opleveren van 1 miljard euro. De Amerikaanse regering bereidt nieuwe sancties voor tegen Rusland. Die kunnen morgen al worden afgekondigd, zeggen kringen rond de regering. Daarbij wordt aangenomen dat het overleg vandaag in Genève tussen de VS, Rusland, Oekraïne en de EU niets oplevert. Verder gaan de VS waarschijnlijk de komende dagen al steun bieden aan het Oekraïense leger, zeggen bronnen bij het Witte Huis. Het gaat dan om hulp als medische spullen en kleding. In een interview met omroep CBS zei president Obama vannacht dat Rusland nieuwe sancties kan verwachten als het nog meer steun biedt aan de separatisten in het oosten van Oekraïne. In Zuid-Korea is het dodental na de ramp met de omgeslagen veerboot opgelopen tot negen. Reddingswerkers hebben vannacht twee doden uit het water gehaald. Zo'n 290 mensen worden nog vermist. Gevreesd wordt dat ze opgesloten zitten in het schip dat op zijn kop in het water ligt. In de omgeving zijn tientallen schepen en helikopters. Het reddingswerk voor de Koreaanse kust wordt bemoeilijkt door slecht zicht en de sterke stroming. Real Madrid heeft voor de negentiende keer de Spaanse beker de Copa del Rey veroverd. In de finale in Valencia werd Barcelona verslagen met 2-1.